In een interview met de BBC zei Hegel dat de VS vier torpedobootjagers heeft liggen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee en ook gevechtsvliegtuigen in de regio heeft. Hegel verwacht dat de Amerikaanse inlichtingendiensten snel met bewijs komen dat de gifgasaanval vorige week op een buitenwijk van Damascus het werk was van het leger van president Assad. Reisorganisatie Terra Travel, onder meer bekend van Baobab Reizen en Summum Reizen, heeft financiële problemen. Het bedrijf heeft zich gemeld bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Volgens de SGR wordt een aantal reizen nog uitgevoerd. Mochten vakanties niet doorgaan, dan krijgen mensen hun geld terug van de stichting. Klanten wordt verder geadviseerd om geen betaling aan Terra Travel meer te doen. Ook niet op uitdrukkelijk verzoek van de curator. Betalingen die na vandaag worden gedaan, worden niet meer door de SGR gegarandeerd. Premier Rutte wil dat Jemen meer doet om het ontvoerde Nederlandse stel Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen vrij te krijgen. Het staat in een brief van Rutte aan president Hadi van Jemen. De premier benadrukt daarin de band die Nederland met Jemen heeft en dat Jemen Nederlands ontwikkelingsgeld krijgt. Rutte vraagt verder om verdere samenwerking bij het bestrijden van terrorisme. De Nederlanders werden begin juni in Jemen ontvoerd door gewapende mannen. Judith Spiegel werkte vanuit Jemen als freelance journalist voor onder meer de NOS en NRC. De Duitse oud-president Christian Wolff moet vanwege omkoping op 1 november voor de rechter verschijnen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Bondsrepubliek dat een voormalig staatshoofd wordt berecht. Wolff trad in februari vorig jaar af nadat hij in opspraak was geraakt wegens beschuldigingen van corruptie en omkoping. En dan het weer. Flinke zonnige periode, overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 graden in het zuiden. Morgen stapelwolken, heel misschien landinwaarts een bui. Op de meeste plaatsen geregeld zon en droog. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. A15 naar Europoort bij Rotterdam-IJsselmonde 2, dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.